Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag in het Emiraten omgekomen. De aanslag werd gisteravond gepleegd in het huis van de gouverneur van de provincie Kandahar. Die raakte gewond, net als de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is nog niet duidelijk. De Taliban ontkennen erachter te zitten. Voor twee andere aanslagen, waarbij gisteren meer dan 30 doden vielen... hebben de Taliban wel de verantwoordelijkheid opgeëist. Tijdens zijn laatste toespraak als president van Amerika heeft Barack Obama het Amerikaanse volk bedankt. Jullie waren de verandering, zei Obama. Door jullie is Amerika in bijna alle opzichten een betere plek dan toen ik begon, zei de vertrekkende president. Obama noemde in zijn toespraak zijn successen, maar wees ook op de gevaren van racisme en haat. En hij zei dat de Amerikanen de democratie moeten beschermen. De opvolger van Obama Trump is opnieuw in opspraak geraakt. Rusland heeft belastende informatie over hem, blijkt uit geheime documenten die vorige week zijn gepresenteerd aan Trump zelf en aan president Obama. Het bericht veroorzaakt behoorlijk wat ophef. Het zou nu blijken dat Moskou informatie over Trump heeft die zo pikant is dat hij ermee gechanteerd zou kunnen worden. De inlichtingen komen volgens nieuwszender CNN van een voormalige Britse geheim agent. En de FBI onderzoekt wat ervan klopt. Scholenkoepel LVO Parkstad wil dat de zelfdoding van een scholier uit Heerlen grondig wordt onderzocht. Dat zegt 1 Limburg. Op het Grootjescollege, dat onderdeel is van LVO Parkstad, werd de jongen van 15 zo getreiterd dat hij afgelopen weekend een einde aan zijn leven maakte. Zijn familie verwijt de schoolleiding dat die te weinig aan het pestgedrag heeft gedaan. De directievoorzitter van LVO Parkstad wil niet in detail treden, maar zegt dat er zeker iets aan de hand was daar zijn volgens hem ook de huisarts, zorginstellingen en de politie bij betrokken geweest. Het weer, vanochtend regen, vooral in het noorden ook veel wind. Vanmiddag klaart het soms op, hoewel een bui mogelijk blijft. Pas vanavond neemt de wind af. Morgen eerst droog, later vanuit het zuiden regen... die s'avonds op steeds meer plaatsen overgaat in sneeuw. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. De weg is dicht tussen knooppunt De Hoek en Batuverdorp. En eh, je kan het, makkelijk, het makkelijkst omrijden via de A5. Volg je vanaf het knooppunt De Hoek eerst eh, de borden Haarlem. Op eh, de A16 van Rotterdam naar Breda staat voor knooppunt Ridderkerk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een klein uur. En op de A27 Almere-Utrecht staat bij Utrecht-Noord nog 10 kilometer vanaf knooppunt Eemnes.